In Amsterdam begon het vuurwerk om 11 uur boven het ei. De verkoop van vuurwerk lijkt iets hoger uit te komen dan in 2012. Volgens de branchevereniging is er zo'n 67 miljoen euro omgezet. Vorig jaar was dat 65 miljoen. In Medemblik is een man van 51 om het leven gekomen door vuurwerk. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Bij de website vuurwerkoverlast.nl zijn tot middernacht ruim 75.000 klachten over vuurwerk binnengekomen. Volgens initiatiefnemer Bonte is dat iets meer dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Klagen over vuurwerkoverlast kan bij de website nog tot 4 januari. Vorig jaar waren er in totaal 80.000 klachten. Bonte verwacht dat dat er dit jaar iets meer zullen zijn. De effectenbeurzen op Wall Street hebben hun beste jaar gehad sinds de jaren 90. De Dow Jones-index ging het afgelopen jaar ruim 26% omhoog. Dat is de grootste jaarwinst sinds 1995. De S&P 500 sloot 30% hoger dan een jaar geleden... en beleefde daarmee het beste jaar sinds 1997. En eerder sloot de Amsterdamse AEX het beleggingsjaar 2013 goed af... met een rendement van 17%. En dat is het beste resultaat sinds 2005. Volgens analisten zijn er signalen dat de beurzen ook de komende maanden zullen blijven stijgen. Een advocaat die tientallen gearresteerde jongeren uit Veen bijstaat... heeft kritiek op de aanpak van de politie. 100 Brabantse jongeren keerden zich maandagavond tegen de politie en de brandweer nadat ze autovrakken in brand hadden gestoken. De hele groep zit nog steeds in de cel. De advocaat spreekt van een schepnetmethode waarbij alle aanwezigen zijn opgepakt zonder dat duidelijk is wie wat heeft gedaan. Bovendien is nog altijd niet duidelijk wie er allemaal zijn aangehouden en waar de arrestanten uit Veen verblijven. Het weer vanuit het zuidwesten droog en opklaringen met minima rond 3 graden. Nieuwjaarsdag is vrijwel droog met af en toe zon.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 When you find peace of mind, leave your worries behind. Don't say that it can't be done. With a new point of view, life's true meaning this is for everyone. Peace is for everyone. Sneeuw, warmte, kerst, met ZFM. nothing to say. Maybe. separate tables and we sleep at different times. And the warm wind in the palm trees hasn't helped to change our minds. It was the lure of the tropics that I thought might heal the scars of a love burned out by silence in a marriage minus heart.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 Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis in de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis. Ze is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk.